Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse veiligheidsdiensten hebben vorig jaar onderzoek gedaan... naar de verdachten van de aanslag op een kerstmarkt in Maagdenburg. Dat meldt de Duitse nieuwssite Welt. De conclusie van dat onderzoek was dat de Saoedische ex-moslim... geen concreet gevaar vormde. Eerder vandaag melden diverse media dat de Duitse veiligheidsdiensten tot drie keer toe door Saoedi-Arabië waren gewaarschuwd voor de man. Onder meer vanwege zijn extremistische uitlatingen op X. Hij zou een sympathisant zijn van de radicaalrechtse AFD. Vanavond zijn in Maagdenburg honderden radicaalrechtse demonstranten de straat op gegaan om tegen migratie te demonstreren. Ze riepen onder meer op tot deportaties. Het dodental van het ongeluk met een bus in Brazilië is opgelopen tot 38. De bus reed met 45 passagiers op een snelweg in het zuidoosten van Brazilië... toen de chauffeur de controle over het stuur verloor. Mogelijk kwam dat door een klapband. Maar er zijn ook berichten dat de bus werd getroffen door losgeraakt gesteente. De bus botste op een vrachtwagen en nog een voertuig. De Amsterdamse politie heeft de sit-in van Extinction Rebellion in het Rijksmuseum beëindigd. De actie begon vanmiddag met een paar honderd betogers. Rond sluitingstijd bleven er negen over die zich aan elkaar hadden vastgelijmd op een bankje in de eregalerij. Ze weigerden te vertrekken zolang het Rijksmuseum zich laat sponsoren door ING, omdat die bank de fossiele industrie financiert. Aan het begin van de avond werden de activisten door de politie losgemaakt en weggevoerd. De lijm werd opgelost met cola. Het weer. Vanavond en vannacht nog enkele buien. Minima rond 5 graden. Het gaat flink waaien. Op de Wadden mogelijk stormachtig. Morgen een onstuimige dag met buien, maar ook af en toe zon en veel wind. Vooral aan de kust. En het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.